Hij zou met opzet met zijn boot tegen een politieboot zijn aangevaren. De Greenpeace-activisten werden opgepakt toen ze probeerden te verhinderen dat een Russische olietanker zou afmeren. De olie aan boord komt uit het Noordpoolgebied en de oliewinning daar zou bedreigend zijn voor het milieu. Microsoft komt vanavond met een update voor Internet Explorer om het beveiligingslek te dichten, waar de afgelopen week veel voor is gewaarschuwd. Opvallend is dat de update ook beschikbaar komt voor gebruikers van Windows XP. Gebruikers die automatische updates in Windows hebben ingeschakeld krijgen de update vanzelf, anderen zullen die zelf moeten downloaden bij Microsoft. Door het lek kunnen criminelen een virus op de computer installeren als de gebruiker op een verkeerde link klikt. De autoriteiten in een aantal landen riepen mensen op om een andere browser te gebruiken. Een luchtaanval van het Syrische leger op een drukke straat in Aleppo heeft dan minstens 33 mensen het leven gekost. Dat meldt de Syrische oppositie. Tientallen mensen zijn gewond geraakt toen een gevechtsvliegtuig op een wijk vuurde, een lus maakte en opnieuw vuurde. De regering voert veel aanvallen uit op delen van Aleppo die in handen zijn van de rebellen. Om de stad wordt al twee jaar gevochten. Gisteren kwamen in Aleppo veel kinderen om het leven bij een luchtaanval op een school. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en enkele buien. Morgenochtend breekt de zon door. Het blijft vrijwel overal droog.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 San Francisco. I wanna go to Burkina Faso. You've got flowers in your hair, and I wanna be the drama. was eh, een beetje stilte voor de storm, moeten we erbij eh, zeggen. Want eh, zo dadelijk gaan ze losbranden. De twee heren van Noah gaan straks het een en ander laten horen in een paar setjes. het, het, klonk net al heel erg fantastisch. zo ook het begin van deze Alternative FM van de Dag van de Arbeid. Oftewel voor een hoop mensen de Dag van de Aardbeien. Zo wordt het ook soms wel eens eh, genoemd. Eh, voor een aantal mensen in Europa is het dus een gewone feestdag. Eh, voor ons is het gewoon een werkdag. ja, zo kan je het ook bekijken. dit was overigens uw bericht waar we mee begonnen. Kom en fetch me Burkina Faso Francisco. Francis, Francisco krijgt het zwarte mijn strot niet uit. Maar dat is de opening van deze Alternative FM van deze 1 mei. Eh, goed, eh, zoals eh, aangekondigd gaan we straks een paar nummers horen van de mensen van Noah die straks het een en ander gaan spelen. Maar dan natuurlijk ook het een en ander gaan vertellen over wat voor muziek ze maken. Een van de twee heeft zelfs ook nog een deelname op zijn geweten. Of tenminste een bijna deelname op zijn geweten van de Grote Prijs van Nederland. En dat is Tony. Tony heeft volgens mij ook echt... Heb je ook meegedaan bij de Grote Prijs van Nederland? Of, of niet? Nou, eh, zeg, ja, zeg, nog eens, eh, sorry. Wel de voorronde, zeg maar. Wel de eh. voorronde. Dus, uh, dus hoe ver ben je gekomen? Kwartfinale? Absoluut niet. Nee, helemaal niet. Nee. Moest het dus op voorkeur stemmen, moest je, moest je erin. Eh, ja, ja, weet je wat het is? Ik, ik had daarvoor eh, eh, met mijn andere band al echt vol gas zitten spammen op Facebook voor de Melkweg. En dat mhm. was wel gelukt. Ja. toen was iedereen een beetje zat, geloof ik, op Facebook. Dus die <laughs> hebben dan niet meer gestemd. Ah, oké, <laughs> nou, is goed. zo dadelijk gaan we jullie introduceren. Nu eerst nog even gewoon wel iemand die notabene zelfs nog in de finale heeft, heeft gestaan. Ik geloof zelfs dat Marcus, hij loopt weer weg. Maar eh, volgens mij heeft eh, vriend Marcus eh, nog op deze man nog gestemd in de finale van, van de Grote Prijs van Nederland. Weet jij dan over wie je het hebt? Wacht even, sorry. sorry moet, moet ik weet wel over wie je het hebt, maar mijn, mijn geheugen qua namen laat me weer gruwelijk in de steek. volgens mij was dat de finale van 2012 waar we het over hebben. Ja, we waren het er niet helemaal over eens. Op nee, deze... nee. nee. ik, volgens mij had jij op deze man gestemd. Tim van Doren. Precies. Dacht ik al. Dit eh, nummer eh, dat draaien we natuurlijk eh, gewoon elke keer weer eens af als het nodig is. Hier is Easy. van eh, Tim van Doorn met eh, Easy. Het eh, bracht de tijd op 11 minuten over 8 inmiddels denk het wel eens een beetje. Ja, 11 minuten over 8. Ehm, ik, de twee heren staan klaar. Pascal en Tony. ze, hebben, nou, ze hebben al wat, wat, wat in het vooruitzicht. Ik geloof dat jullie ook nog zomaar uh, eh, geschemaat zijn. Jongen, jongen, wat een leuk Nederlands woord. Gescheduled. Dat ding, maar <laughs> eh, op een vrijdingspop, eh, heren. Ja, zeker. Dat zag ik staan. Ja, dat is wel, eh, wel heel vet. Dus eigenlijk ons, ons, eh, was dat ons eerste optreden. We zijn al een jaar met z'n tweeën bezig om uh, liedjes te maken, samen te spelen. Het dat is dat we twee weken pas bezig zijn. Oh, we zijn pas twee weken bezig met z'n tweeën. En, <laughs> nee, en ja, toen, toen was er ineens bevrijdingspop, dus toen moesten we toch maar eens wat gaan doen. Ehm, <laughs> Ja, dus we hebben vorige, twee weken geleden hebben we voor het eerst in, eh, in Lisse in een eh, kroeg in het vierkant gespeeld. En dat, eh, dat was te gek. En de afgelopen twee weken hebben we voornamelijk zitten repeteren met, met bandleden om, om de show voor Beveiligingspop klaar te krijgen. en, dus, dus, dus, het wordt wel een, er, er, komt een beetje een band omheen te hangen. Dat, dat is wel de bedoeling. Zeker. Ja. ja. alleen jullie zijn dus de twee vooruitgeschoven figuren die ja, min of meer de, de bepalende de lijnen uitzetten. Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik denk dat wij, wij met z'n tweeën... We hebben het eigenlijk begin toen we, toen we werden aan elkaar geïntroduceerd... door een gemeenschappelijk vriend van ons. En ehm, het was een idee om met een bandje te gaan starten. En toen zijn we een paar weken met z'n tweeën gaan spelen. En dat, dat, ja, dat liep gewoon zo lekker. Dat was gewoon ja. meteen instant klikken. We hadden zoiets van, we moeten met z'n tweeën, gewoon verder gaan. En dan, later zoeken we er wel bandleden bij... die gewoon als begeleidingsband kunnen fungeren als we niet akoestisch spelen. En eh, een beetje zo gaan werken. En, ja, eh, dat, dat bevalt er niet toe heel erg goed. Dus- ja, oké. Ik, eh, ik, ik, eh, dit, is, dit is even de korte introductie. Straks eh, volgt er een uitgebreide introductie. Ik kijk ook even naar mijn grote vriend hier achter mij. ben jij weer zover, denk je? Ja. ja. Ja, ik, heb hem ook al even, ik had hem al een flink stuk teruggeschroefd. Dan is de vraag aan Tony en Pascal. Welke twee nummers gaan, gaan we zo van jullie horen? We beginnen met een, met een, eh, met een cover eigenlijk. Ik spelen niet zoveel covers, maar dit is een eh, cover van Frank Ocean. In de versie van de Afghan Wigs. Uh, Love Crimes heet het liedje. Ja, En daarna spelen we Sleep Another Day. Dat en, dat is, en dat is jullie eigen nummer? Ja, zeker. Oké, dan horen we dat graag. your father's pen. If he knew the freaky, freaky things that you ride with it. Is it really wrong that I wanna be the baby daddy? Is that a love crime? world of crime. Oh, tell me it's a love crime. A murder, murder, murder, she wrote. A love crime. A love crime. murder, murder, she wrote. Şimdi was eh, het, eerste, het eerste visitekaartje wat ze hebben afgegeven. Nu het eh, nummer wat ze zelf hebben geschreven. Eén van de. Eén van de. Eh, de rest ook? Ja, eh, allemaal. Ja. er is Oké, dus dit was de enige vreemde eend in de bijt. Uh, de rest is allemaal... die niemand kent. Dus dat is echt... Eh, oh, dat is ook goed. Dat is ook goed. Kijk, want dat, dat horen we graag van, die, van die mensen. Dat, dat we denken van... Hé, was dat een eigen nummer? Nee, het was een cover. Maar van wie was die cover dan? ja, dat is, <laughs> dat is wel heel erg leuk. Goed, het tweede nummer van Noah. Ja. Ja, oké. down and as it goes I think of all the things I should have done before 100 thoughts passing through my mind The way to go, so hard to find I'm getting lost, just spinning round and round and round And I can't go much faster till I'm with you. You're looking up, I'm feeling down. Can't find the strength to leave this town. Thoughts on repeat, they're going on and on and on. And I can't yeah. Oh, I can't go much faster running after you. Oh, I won't sleep another day until I leave this mess and just down. Oh, I won't sleep another day. Oh, I can't go much faster. with you. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik eh, nodig eh, de heren even graag eh, uit om ze deze kant op te komen. eentje links en eentje schuin voor me. Dus zodat ze kunnen plaatsnemen. Want dat gedeelte waar we daar zitten. Dat is het, de plek van die, die, nee, een stukje aan de andere kant nog. Een stukje doorschuiven. Ja, nee. Uh, vier, vier, vier eh, hier, nee, hier links. En eh, daar mag er ook nog één blijven zitten. Dus Tony mag blijven zitten. Pascal, ja, ja. ja, ja. Ja, ja voordat het... Eh, <laughs> nee, nou. die, die, die, die, die, meeste, die meest rechtse Daro die is eh, straks voor mij. Dus, eh, maar uh, maar dat heeft ook te maken dat mijn goede vriend en collega Marcus van Dam even warm moet draaien. Dus dat, dat heeft daar ook even mee te maken. Dus dan, die is nu toch helemaal goed in bloedvorm. Dus vandaar. Pascal en Tony. Nou, Tony, die hebben we hier gehad. Vorig, vorig jaar, bijna een jaar geleden was dat. Bij de opening van onze studio. Dat klopt. Eh, dat was, eh, nou ja, eh, er is een kleine link tussen onze programmaleider en Bernard Joyce. Ja. Jou bekend. Zeker weten. En hoe ben jij aan Bernard gekomen? Want dat, dat is dan de vraag ja. Voor de mensen die thuis niet <laughs> weten... Bernard Joyce is een Engelse muzikant... die hier in de buurt het een en ander doet. hoe ben jij aan, aan de man gekomen? Nou, zijn dochter was ooit mijn, vriend, mijn vriendin, zeg maar. Aha, dus eh, ja, zo eigenlijk. En eh, ja, hij bleek Iers te wezen en muzikant. En, als eh, man Iers dus. Ja, ja. dat is te <laughs> gek. En ja, zo. En toen zijn we een beetje liedjes gaan spelen en zo. Eigenlijk vooral een beetje Ierse traditionals en zo. En, zo zijn we uiteindelijk ook weer hier terechtgekomen. Juist. Ja, zo is het gegaan. Daarna kwam eh, onze eh, Fabiana Dammers die eh, nog het een en ander speelde. Maar het was in ieder geval een opening om niet gauw even te vergeten wat, wat dat er gaat. nou ja, Pascal die heeft net al een beetje verteld hoe de band een beetje is ontstaan. maar jullie zijn nu met z'n tweeën. Maar als, als de band compleet is, hoeveel bestaat die dan? Uh, nou, bevrijdingspropellen met, met vijf personen. We, ja, wij met z'n tweeën, een toetsenist, een drummer en een bassist. Ja. En, ja, dus ah, ja iets voller klinkt dat eh, dan, met z'n tweeën. Ja, jullie zijn ook eigenlijk gewoon ook net begonnen. Hè? Dat, zei eh, dat zei je net ook al bij de aankondiging van het tweede liedje. Ja, we zijn in principe zijn we met z'n tweeën nu denk ik een jaartje bezig. Veel liedjes aan het schrijven, een beetje op elkaar spelen Hoe gaan we dingen doen, uh, noem dat maar op. En ja, inmiddels, inmiddels zijn we begonnen met, met optreden. En ja. dat begint eigenlijk maandag bij Bevrijdingspop echt. Dus ja, dat wordt, dat wordt, wordt leuk. Daar hebben we heel, veel, heel erg veel zin in. Met een volle band, dus dat, dat knalt lekker. Ja. Eh, jouw verleden? Wat, eh, wat, heb je, wat heb je voor achtergrond? Eh, nou ja, ik ben eigenlijk gewoon typisch zo'n zo'n gast die op zijn zestiende gewoon... Ik dacht, ik ga een gitaar pakken en ik ga een beetje liedjes spelen... en een beetje liedjes zingen en zo. Een beetje gitaarles genomen. En nooit echt doorgezet eigenlijk. Ik wilde eigenlijk gewoon maar één ding. Dat was liedjes, liedjes maken, liedjes schrijven. En dat, werd, dat werd steeds meer. Dat begon ik steeds leuker te vinden. Toen met een bandje, bandje gaan spelen een beetje. Gewoon een oefenruimte een beetje. Een beetje aankloten. Ja. En daarna ja, ben ik op een gegeven moment gewoon wat liedjes gaan opnemen... samen met een, eh, met een producer, gitarist Bart Veenstra. En eh, ja, dat, dat, dat, dat, ja, daar waren we best wel tevreden over, over het resultaat. En toen ben ik eigenlijk via mijn, mijn oude drummer Trajan bij, eh, bij Tony terechtgekomen. Die, die stelde Tony aan mij voor. En ja, toen, toen zijn we eigenlijk gewoon gaan spelen. En ja, stappen samen en zo. En dat was meteen, eh, ja, dat klikte gewoon lekker. dat was eigenlijk gewoon elke zaterdag feest. Mo moet een goede... de eerste avond, ja. Nou, <laughs> dus er moet een goede chemie ook eh, gelijk eh, meteen zijn. Ja, ja, dat is wel belangrijk, ja. zeker. nou is het zo, jij, ik zei net ook al bij de introductie, dat je een gooi had gedaan om in de voorrondes van de Grote Prijs van Nederland. Daar heb je ook volgens mij ook echt aan meegedaan, of niet? Nou ja, het ding was dat je natuurlijk weer van die stemmen moest krijgen. En dat echt vlak daarvoor, echt een paar weekjes maar, had ik dat al gedaan met eh, voor Emergenza om de Melkweg te spelen met een andere band. Ja. Ja, en ik kreeg <laughs> op school ook al van die... Eh, ja, kom je er weer met een gezeik <laughs> met die stemmen. Ja, ja, ja, ja, Dus dat was geen groot succes. Dus en, eh, ja, ik, ben, ik ben ook niet zo'n voorstander van, van stemmen en dan daarna pas spelen, weet je wel. Dat nou, vind ik nou wel erg jammer. Ik heb mezelf niet kunnen bewijzen, helaas. Maar. Nee, maar goed, eh, ik denk dat jij er ook niet eh, voor onder had gedaan om zeker in die kwartfinales te, te, staan spelen, hoor. Eerlijk gezegd. Want ik, als ik je zo hoor, dan denk ik, nou... Dat, dat had gek geweest, ja. <laughs> Het had, het had, gekund bij de, de beste 36, denk ik. Even ja. gauw. die, die dan ja, de voorrondes afwerken, geloof ik. Eh, maar goed, ik zag jouw naam daar staan. Dus ik denk, dan is mijn vraag ook meteen van... Eh, eh, ja, voorronde, niet gehaald. De stemmen, de, stemmen waren dus niet goed genoeg om een voorronde een plekje af te dwingen. Nee, zeker niet. helaas. Zou je dat nog een keer doen, denk je? Nee, ik heb, nu speel nog één keer in een bandwedstrijd met een van mijn bandjes. En dat wordt wel een van de laatste keren, omdat ja, het is gewoon best wel een hele hoop gedoe eigenlijk. Want mm. eh, zeker omdat het nu heel erg van social media afhangt... om überhaupt <laughs> gewoon ergens in te kunnen komen of zo. En dus eigenlijk is het gewoon als er een of ander crapbandje is... wat gewoon heel veel stemmen krijgt... dan komt het eigenlijk ook al daar te staan, weet je. En, ja. Eh, ik, ja, het is een beetje <laughs> tegen mijn principes in eigenlijk. Never. Omdat eh, ik, ik, zelf ook gewoon bezig ben om gewoon wat gaas neer te zetten. En als je dan buiten de boot valt omdat je niet genoeg likes krijgt, dan eh, is het ja, een pijnlijk. Het, ja. is, het is aan de, eh, het, het, de sociale media lijkt wel eh, heel erg dominant te zijn. Of, je, of, of je duim omhoog en uh, boe, is dit. Dus, dus uh, dislike. Toen Tony aan die forums, ik, ik, heb, ik heb toen wel gestemd. <laughs> dat hoor wel. Maar, nee, maar toen, toen, zag ik concurrenten van jou die gewoon echt gewoon advertentiegeld op Facebook erin knalden om maar likes te krijgen voor hun voor hun voorronde uh, singer-songwriter van Nederland. Ja, dan denk ik ook van, ja, waar ben je nou mee bezig als, als, als wedstrijd? Als je serieus wil worden genomen, dan, dan doe je dat toch niet zo? Nee, eh, eigenlijk niet. Maar eh, ik denk dat op een gegeven moment kwaliteit verloogt zich toch niet. Er tuurlijk, zijn ook, absoluut. Er zijn ook figuren die buiten die grote prijs van Nederland om het voor elkaar hebben gekregen. Ik zal, ik zal één goed voorbeeld geven. Zegt de naam Chef Special jullie wat? Uiteraard. Ja, nou dat is heel, heel erg uh, idioot geweest. 2009 in november uh, dampende uh, kleine studio aan de Gasthuisplein. Wie kwamen er binnen? Chef Special. Ja, we willen graag uh, spelen. Nou, <laughs> ik zeg, ga jullie gang. Dus, dus nou, wat daarna gebeurd is, weten we allemaal. Ja, zeker. Dus die, die jongens die hebben het gewoon buiten alles om voor elkaar weten te krijgen. Dus het kan dus wel. Ja, dus, dus nu hoeven we ze dus niet meer te vragen wat voor een pak vulkoeken of eh, iets dergelijks. Komen ze niet. <laughs> Dus, uh, ja, eh, momenteel eh, dus ik heb al meerdere malen aan Paul Heijing gevraagd. zeggen, vinden het wel leuk uit nostalgische overwegingen om, om Chef Special? Ja, nee, maar weet je, dan krijg je dus een heel verhaal terug. En dat is begrijpelijk ook. Ik kan me er alles bij voorstellen. Dus, ja, misschien over een paar maanden zeggen wij dat ook, joh. Dan, ja. <laughs> maar dan komen jullie ook niet meer met dat spaaflesje voor de spaaflesje aan. Dit, dit, is de beste limonade ooit. Dit is raadslimonade bij de ah, ah Ik rijd het op betaald trouwens. <laughs> ik ben endorser van Ja, eh, endorser. Ja, ja, ja, ja. Eh, dat is ook, uh, endorser, dat is, uh, dat is aanbevelingen. Het is een term die ik op LinkedIn heel vaak tegen ben gekomen. Dus, dus ik snap meteen dat woord ook wel. nog even over, nou ja, het, het de, de, de, band en jullie, nou, bevrijdingspop hebben jullie al genoemd. een aantal optredens hebben jullie al gedaan. Waar, waar, is het een beetje begonnen met optredens? is dat een, al een tijdje bezig? Wanneer zijn jullie er eh, serieuze... We hadden twee weken geleden, dat was een soort van noodoptreden, want we zouden ineens op bevrijdingspop staan. Dus toen hadden we zoiets van, het nou, was een keer handig als we dan live spelen. Zeker omdat ik eh, ja, nul podiumervaring heb. Dus dat was op zich ook wel makkelijk om dan even, even een paar optredetjes ervoor te knallen. En, eh, Podiumervaring is wel belangrijk natuurlijk. Ja, daarom. Dus Dat, dat, vonden wij ook. Dus toen, heeft Tony als een gek eigenlijk even wat, wat, in, wat in elkaar gepast, wat geregeld. In, in Listen, in het vierkant, hebben we twee weken geleden gespeeld, kroegje. Dat was hartstikke leuk. En... Ehm, ja, en eh, dit is eigenlijk ons tweede, tweede live dingetje. Is, is er een beetje ook een, eh, nog een beetje uit de bollenstreek... Uh, eh, een beetje een muziekcultuur? Zit daar, zit daar wel wat? van wat er bezig is met, met muziek maken? Ja, we nou. weten Ethereal uit Nieuw-Vennep. Ja, dat is een metal band die ook... Dus ja, was een metal band die uit de Grote Prijs van Nederland ooit gewonnen heeft. Ja, dus, ja, ja, dus er zit wel wat, wat daar, wat daar actief is. En Duncan Idaho, die komt dan... Dat is weer nou eigenlijk niet helemaal de bollenstreek. Dat meer Zuid-Holland. Dus, maar eh, dus er zit wel wat als ik het zo hoor. Nou ja, Fall 11, eh, Tony's, eh, Tony's Rockband. Ja, dat is ook te gek ja, natuurlijk. Fall 11. Ik heb dat, dat ook al een paar keer van voorbij zien komen op Facebook. Oh. Moet je alleen heel eerlijk zijn ik krijg zoveel... Ik word overspoeld door materiaal. hey, uh, kan je hier nog in gaan kijken? En eh, twee <laughs> tellen later uh, kan je hier nog... Dus ik moet daar nog even voor gaan zitten. Maar ik, ik, hij is niet aan mijn aandacht ontstapt ik heb, ik volgens mij nog niks toegestuurd van Fall 11. Dus nee, maar ik, weet, van het bestaan weet ik af voor Fall En nou ik ben al een paar keer wezen kijken. Maar ik denk, dat wil ik wat vinden. En dan is er niks. dus, ja, we hebben nu één, echt twee liedjes online staan. En dat komt omdat eigenlijk de EP die we ooit hebben opgenomen op een blauwe maandag. Eh, dat was met, nog met oude bandleden en zo. En ja. Eh, is niet representatief Nee, absoluut niet. En ik heb nog één nummer nu... Eh, heb ik eigenlijk zelf opgenomen in de studio op school ook en zo. Dus die staat nu online. En we hebben nog een live video op YouTube staan. Mm, vanuit de mm. Melkweg vandaan. die is wel te gek ook trouwens. Ja. Heel, heel, gaaf opgenomen en zo. Dus dacht, die twee staan pas online. En we zijn nu wel bezig om, om toch eh, wat meer nummers online te kunnen gooien. En we hebben nog wel wat live opnames van de Melkweg. En daar ben ik nu heel druk mee aan het mixen en zo. En, eh, om er toch een wat meer studio-achtige opname van te maken... zodat het gewoon online kan ook. Als ik jou zo hoor, Tony, dan, dan adem jij en vreet jij muziek, als het ware. Eh, eh, je, zit, eh, je doet dit, dit, met Pascal dan samen. Hè? Dat, dat is waarom, je, waarom jullie dan ook gevraagd hebben. Dan dat fall, het Fall 11 verhaal. Ik geloof dat er zelfs nog een, een band, dat Emergenza, zei je toch? Ja, de Emergenza is maar de bandwedstrijd waar we Oh ja, sorry. Ja? ja, ik heb nog vier andere bands hier buiten. en... <laughs> <laughs> ja, dat zijn eh, nog drie coverbands. één bluesbandje, jaren 30, 40 bluesbandje. En eh, nog een Led Zeppelin Deep Purple coverband. Ja. En een eh, allround uh, jalalala coverband. van de 13, 13 in een uh, Ja, zeker. Van Kane tot Dolly Parton, weet je wel. met een lijpe zanger. Ja, zeker. die, ah, ja, zeker te weten, zeker te weten. Die zitten sowieso <laughs> tussen. Hoppa. En, ja, ja, en dan mijn eigen singer-songwriter dingetje... wat ik nu een beetje samengesmolten heb met Pascal dan als Noah. Ja. En dat is nu dan meer een soort cover dingetje geworden... om gewoon een beetje geld mee te verdienen toch? Ja, want uh, dat hoor ik eh, meer muzikanten zeggen. Je moet op een gegeven moment iets eh, doen om aan centjes te komen. Ja, zeker. En dat valt om de duivelse moer niet mee om dat voor elkaar te krijgen soms. maar goed, de covers, de coverbands, die doen het goed in Nederland. Ja, ja, als eigen werk, eh, kijk, je moet gewoon heel erg standvastig zijn. Wil je met eigen werk aan de bak komen. Je moet heel vaak voor niks spelen of voor <laughs> niemand spelen. Mhm. En eh, er komt nu en dan komt er dan een heel gaaf optreden tussendoor... Eh, waar je dan net even, dat je dat dan net kan fixen, weet je wel. En ja, dan, dan weet je waar je het nog voor doet. Maar het is soms echt met, het is eigenlijk altijd met vallen en opstaan. Om Met eigen werk, zeker in Nederland, aan de bak te komen. En het is zeker geen geld mee te verdienen, laat zo zeggen. En zeker niet met ja, plaatverkoop, dat bestaat niet meer, laat zo maar zeggen. Ja. En, uh, want tegenwoordig is het zo, als je 100 platen verkoopt, heb je al platinum bewijzen van, zeg maar. Dus dat eh, mag je blij weten. Kan je ook zelf opkopen. <laughs> je ja, zelf opkopen dat maar het is wel een hele interessant eh, verhaal en een aanknopingspunt voor zo direct om verder te praten. de muziek in muziekindustrie. Je geeft het al aan, hè? een platen verkopen en eh, noem maar op. Dat is nog wel een hele mooie, interessante eh, eh, gespreksthema bij de volgende, volgende ronde. Ik moet het blokje ook weer even afsluiten, want ik geloof dat ik al dat is wel dik eh, tien minuten al aan het eh, mhm. praten zijn. En eh, voordat het een praatprogramma begint te worden... dan moeten we daar ook weer heel erg bij uitkijken. Want het is natuurlijk ook een muziekprogramma. En dus gaan wij weer eventjes verder met muziek. dat is ook toevallig een van de mensen die volgende week hier bij ons binnenstaat Bij De Wereld Draait Door was zij geweest. samen met Dandelion. ik heb het over Martine Bond, ja, die, eh, die komt volgende week hier eh, bij uh, Alternative FM langs om het een en ander van haar, ja, haar, haar, derde album inmiddels alweer wat, wat te gaan spelen hier akoestisch. dit is nog van het vorige album Bittersweet Love, het, het album en daarvan hebben wij deze track uitgekozen. Beetje zo'n lekker, ja, tussendoor muziekje. No Change van Martine Bond. En het is ook serieuze stuff, jongens. to say when you feel it kicking. Eh, wat heel mooi is eh, van eh, deze band, Twice the Same. Richie Lee heeft een paar keer wel wat dingen gemaakt... samen met zijn maten van Twice the Same op de bandcamp gezet. En voor, ja, een paar weken geleden had hij ja, heb je mijn nieuwe nummer al gehoord? Eh, Stop and Dive. Ik eh, zeg, nou, sorry, uh, ben er nog niet helemaal aan toegekomen. Want <laughs> bij mij is het, zoals ik al zei, spitsuur wat, wat betreft aanbod. en dus moet ik gewoon zelfs een pikhouwel hebben om er doorheen te komen. Dus mensen die mij mailen, ja, het, soms raak ik het overzicht echt gewoon kwijt. Het is geen onwil dat ik niet alles wil afluisteren. Maar ik ben nogal erg chaotisch aangelegd. Dus dat heeft daarmee te maken. Maar goed, Twice twice the same. Met Stap and Dive. Het is uh, Twice the Same die ooit eh, mede hebben gedaan aan de Rob Agda Award. Maar als je dan merkt wat voor een, eh, ja, min of meer een ontwikkeling ze hebben meegemaakt. Dan vind ik dit poepgoed aan het worden. Ze verdienen dus, naar mijn idee, veel meer. We gaan weer even naar de speelplaats. zoals dat we bij 3FM ook al hebben. Hebben wij er eigenlijk een heel kleintje tussen, tussen een paar van die, van die nagemaakte modelhuisjes van de Bomschuitenbouwclub die hier beneden huist. Eh, ga ik weer eens even naar eh, mijn eh, vrienden aan de overkant. naar Tony en naar Pascal. Of ze in staat zijn om de volgende twee nummers te gaan spelen. En welke twee nummers zijn dat dan? We gaan twee hele rustige liedjes spelen. Oh. De eerste heet For All You Know. En de tweede heet Tonight. Oké. Okay. 3, 4... slowly when you walk fast in search of someone new. time goes by so quickly, and we know that. And there's nothing we can do. And is it me who you'll see? When you picture perfect harmony on TV, being me, destroying all my hopes and dreams. And now it's time to face the truth. There is nothing that I can do ever get to you For all you know I'm just some guy that's passing by Although my mind's descending I keep doing get you to notice me when I am trying to show you who I am. And can't you see it might be me who's down here on his broken knee? Here on his broken and what they say is not okay for the best guess we go our separate ways. And now it's time to face the truth. Oh, there is nothing that I was alvast eh, het eh, eerste eh, nummer van het setje van twee. En dit wordt het tweede nummer van het setje van twee. Oh, not tonight. yourself up. into the night. We'll get out. was eh, gewoon eh, wel even heel erg eh, leuk dat, dat we dit mogen meemaken. Zo direct komen ze weer naar de microfoon. terug hier bij, bij Alternative FM. dit waren Tony en Pascal bezig met het tweede setje van twee nummers. nee jongens, jullie hebben even rust. je mogen wel eventjes gewoon even kijken. Ja, er zit een nieuw vriendschapverzoekje in, Pascal. ja, van mij. Van mij, ja. Oh. Ik, zou, als ik jou was nog even... Ik krijg hele boze eh. sms'jes van een, eh, van een vriend van me dat we een bepaald liedje nog niet gespeeld hebben. Oh, dus, eh, nou, beste vriend. ik, weet nog niet wat we hem gaan doen, dus Theo, sorry man. Oké, <laughs> goed. nou ja, misschien dat we Theo zou direct alsnog een plezier kunnen doen doordat hij, doordat hij wel zou kunnen spelen. Dat, dat, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. ja, dit is heel erg leuk. iemand die hier in deze studio het, de weg naar het toilet niet weet. <laughs> dat is wel heel erg fijn. <laughs> Goed, eh... Vorige week, nou vorige week nog niet, maar vorige week eh, hadden we de Rolex baby. Straks eh, meer daarover. En eh, twee weken terug hadden wij hier in de studio Julius. En drie weken terug hadden we Dick Kwakman. Dat moeten de heren daar aan de overkant ook wel wat zeggen. want ik zie bij het plaatje van Noah een duimpje van diezelfde Dick Kwakman van One Clueless Friend. Ja, inderdaad. Nou begint er een paar lampen te branden. Eh, maar goed, eh, From the Sea, dat is het album wat hij heeft opgenomen. En wij hebben hier, ja, hoeven geloof het ook niet... We hebben in ieder geval een van die nummers. Het openingsnummer van dat mooie album van, eh, van Dick. Hier dus Clockwork. As clean as a book Like a killing spree an ice cold hug. He's the man who knows he can point out the flaws at the simplest of plans. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws, point out the flaws. We lie here in the dark, cannot see our path. never this day dawns We will be free at last Here's the man who knows he can Point out the flaws of the simplest of plans Yeah, he is the man who knows he can Point out the flaws, point out the flaws He is the man plans. Yeah, he's the man. of an eye. The final plea. And the sufferings of blind. He is the man who knows he can point out the flaws of the simplest of plans. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws he is the man who knows he can point out the flaws of the simplest of plans. Yeah, he is the man who knows he can blijft een schitterend nummer. En waarom? Omdat er zoveel, zoveel bezieling in dit eh, nummer zit. Ik word er helemaal, eh, ik word er helemaal stil van, eerlijk gezegd. Hij heeft het wel voor elkaar gekregen.